Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het staakt het vuren in Oost-Oekraïne wordt nog niet volledig nageleefd. Maar het is wel rustiger geworden. Dat heeft de Duitse bondskanselier Merkel in Berlijn gezegd... na overleg met de Oekraïense premier Yatsenyuk. Half februari werden de akkoorden van Minsk gesloten. De strijdende partijen zouden de strijd staken... en hun zware wapens terugtrekken. Volgens premier Yatsenyuk zijn er sinds het bestand inging op 15 februari... 75 Oekraïense militairen gedood in gevechten met separatisten. Minister Dijsselbloem van Financiën zegt dat bestuursvoorzitter Zalm van ABN AMRO zijn bezwaren kende tegen de loonsverhoging voor de Raad van Bestuur. Hij zegt dat Zalm en hij van elkaar wisten dat ze het er oneens over zijn. Dijsselbloem spreekt daarmee het beeld tegen dat Zalm schetst, namelijk dat Dijsselbloem beloofd zou hebben de salarisverhoging te verdedigen. Het presidium van de Tweede Kamer wil dat de Kamer onderzoekt of er iets kan worden gedaan aan de hoeveelheid kleine fracties. Het blijkt uit de wekelijkse besluitenlijst van het dagelijks bestuur van de Kamer. Vanaf vandaag is die voortaan openbaar. Kamerleden die zich afsplitsen van hun eigen Kamerfractie mogen nu in hun eentje een nieuwe fractie vormen met alle rechten en financiële ondersteuning daarbij. Het omstreden alcoholslot wordt voorlopig vervangen door een gedragscursus en straf door justitie. Notoren drankrijders moeten ook een geschiktheidsonderzoek ondergaan. Dat laat minister van Infrastructuur Schultz weten aan de Tweede Kamer. De Hoge Raad bepaalde gisteren dat het straffen met een alcoholslot in combinatie met vervolging van justitie niet mag, omdat er dan sprake is van dubbel straffen. Uiteindelijk wil de minister het alcoholslot wel opnieuw invoeren. Het weer, de buien trekken weg, maar vannacht volgt weer enige tijd regen. Het blijft stevig waaien. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgen trekken de buien dan weer geleidelijk weg en schijnt de zon geregeld. Het wordt 8 tot 10 graden en ook de wind neemt af. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat de file op de A27, Gorkum richting Utrecht. Daar staat tussen knooppunt Everdingen en Nieuwegein 2 kilometer.